ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Asielminister Faber heeft voor het begin van de ministerraad haar asielplannen verdedigd. Andere partijen zeggen dat het haar schuld is dat het allemaal niet opschiet met de strengere asielplannen. Maar volgens Faber ligt de fout bij coalitiegenoten VVD en NSC. We zitten in feite op de ruïnes van Rutte zo langzamerhand qua, eh, qua asiel. En zij hebben in decennia lang hebben ze de boel uit de hand laten lopen. Ik zie dat ook in het beleid. Ze hebben overal hebben ze een oogje dichtgeknepen. NSC is een partij die, die leeft in een papieren werkelijkheid. PVV-leider Wilders kwam afgelopen maandag met een persconferentie... waarin hij zei dat er snel strengere asielmaatregelen moeten komen... en hij anders dreigt het kabinet te laten vallen. De Drentse gemeente Westerveld gaat kijken of ze het kweken van lelies kunnen beperken. In de lelieteelt worden veel pesticiden gebruikt. En dat mag ook van de wet, maar ze worden steeds vaker in verband gebracht met verschillende ziektes. Een huisarts uit de gemeente schreef pas een emotionele brief aan de Tweede Kamer. In haar dorp komt Parkinson en ALS veel voor. En ook vertelde ze over één basisschool waar drie kinderen met leukemie op zitten. Leliekwekers zeggen dat de middelen die ze gebruiken veilig zijn. En beide kampen lieten zich gisteravond horen. Ik wil hier boeren zien. Dat is het hele punt. Ik wil hier geen bollen zien. Bollen gaat over gif en boeren gaat niet over gif. De agrarisch in Westerveld die worden eh, door sommige groeperingen gewoon verpest. Ja, de gemeente Westerveld gaat onder meer kijken of bloembollenvelden in de buurt van basisscholen en woonwijken verboden kunnen worden. Een grote brand in Hellevoetsluis, helemaal in het zuiden van Zuid-Holland. Het gaat om een pand waar meerdere bedrijven in zitten. De brandweer wist lange tijd niet of er nog mensen in het gebouw waren, maar dat is niet zo. En er zijn geen slachtoffers. In Leende in Brabant is een leerkracht van een basisschool ontslagen vanwege ziekte CITO-fraude. In een onderzoek naar de resultaten van twee groepen bleek dat hun scores veel gunstiger uitvielen dan ze in werkelijkheid waren. Het is niet duidelijk bij welke toetsen, in welke groepen de leerkracht heeft gesjoemeld, maar het gaat in elk geval niet om groep 8. En de uitslagen van die toetsen waarbij gesjoemeld is, zijn geschrapt. Het weer en nog vanmiddag vaker droog met ruimte voor de zon.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 Goedemiddag.